Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op de eerste dag lijkt u in Syrië behoorlijk te houden. Er waren wel enkele schendingen, maar die bleven relatief beperkt. Vergezant voor Syrië de Mistura benadrukte dat er normaal gesproken dagelijks tientallen mensen om het leven komen, maar dat de situatie vandaag waarschijnlijk heel anders was. De operatie van prinses Alexia is goed verlopen, zegt de RVD. Ze moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Prinses Alexia heeft bij het skiën in Oostenrijk haar rechterbovenbeen gebroken. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima kwam bij het skiën in Leg ongelukkig ten val. De politiek voelt zich overvallen door de aankondiging van het erfelijkheidsonderzoek dat twee academische ziekenhuizen in Amsterdam gaan aanbieden aan alle mensen met een kinderwens. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie en D66, gaan erover vragen stellen aan minister Schippers. De zogeheten preconceptietesten worden tot nu toe alleen gedaan bij mensen die al weten dat in hun familie een ernstige erfelijke ziekte voorkomt. De Spaanse politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Op luchthavens in Spanje en op de internationale luchthaven bij Milaan zijn bij elkaar ruim 100 Chinezen aangehouden. De bende bracht de afgelopen jaren honderden mensen uit China met valse paspoorten naar Europa, zegt de politie. De inwoners van Teheran hebben massaal gekozen voor de hervormingskoers van president Rouhani. Van de 30 zetels die de Iraanse hoofdstad heeft in het parlement worden er straks 29 bezet door hervormingsgezinden. De uitslagen in de rest van het land zijn nog niet bekend. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. PSV ADO Den Haag 2-0, Vitesse Willem 2 0-1, FC Cambuur Pek Zwolle 1-0 en FC Twente FC Groningen, daar werd het 2-0. Het weer tot besluit vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot 1 graad aan zee en min 3 graden in het oosten. Morgen is het opnieuw op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt dan een graad of 6. Wel trekt de wind dan weer iets aan.